Dit is door Meegens met het NOS-journaal. Het aantal is gestegen. Vorig jaar werden ruim 6000 gevallen gerapporteerd bij de regionale toetsingscommissies. Dat is 10% meer dan in 2015. Vooral bij mensen met ouderdomsaandoeningen steeg het aantal euthanasieverzoeken. Ook mensen met dementie en psychiatrische patiënten vroegen vaker om levensbeëindiging. De toetsingscommissies geven geen verklaring voor die stijging. Mogelijk komt die doordat de Nederlandse bevolking gemiddeld ouder wordt of doordat artsen minder terughoudend zijn bij euthanasieverzoeken. De Friese voetbalclub SC Twijzel moet alsnog worden vervolgd voor een dodelijk ongeluk met een dugout. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie vond vervolging niet nodig. Drie jaar geleden stortte een stenen dugout langs het veld van SC Twijzel in. Een meisje van tien kwam om het leven, vijf andere kinderen raakten gewond. De dugout was verzwakt door stormschade. Volgens het Hof is de club nalatig en onachtzaam geweest. In Brazilië heeft het Hooggerechtshof de weg vrijgemaakt voor een corruptieonderzoek naar ruim 100 politici. Onder hen zijn acht ministers en tientallen andere toppolitici. De lijst met namen is tot stand gekomen na verklaringen van medewerkers van constructiebedrijf Odebrecht. Dat bedrijf staat samen met staatsoliebedrijf Petrobras centraal in een corruptieschandaal dat Brazilië al jaren in zijn greep houdt. Een man uit Urk die tot acht jaar cel was veroordeeld wegens poging tot doodslag... heeft in hoger beroep 20 jaar gekregen. Drie jaar geleden had hij in een vakantiehuisje een vrouw van 18 met een steen op haar hoofd geslagen en brand gesticht. Volgens het gerechtshof was het moord. De veroordeelde ontkent alles. Het weer veel bewolking, wat regen. In het zuiden pas regen in de avond. Het wordt 10 graden in de noordelijke provincies, mogelijk 15 in Limburg. Morgen wat zon, enkele buien en dan wordt het 11 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en Rotterdam Airport 5 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Utrecht-Veemarkt en Knoppen Lunette 4 kilometer door een autobrand. Drie rijstroken zijn dicht en het kost je nu 20 minuten extra.